Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Opnieuw raketaanvallen in Oekraïne vannacht. In onder meer de regio Kharkiv en Zaporizhia waren er meerdere explosies te horen. Daarbij zou zeker één persoon om het leven zijn gekomen en meerdere mensen raakten gewond. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Kharkiv. Wij slapen in een eh, hotel op een kleine twee kilometer van de plek waar de raketten zijn neergedaald. En het is een, eh, dat hotel is een zware betonnen gebouw, een modern gebouw en dat trilde helemaal. En de, ramen klapperden, zo heftig was eh, de drukverplaatsing. De Russische president Poetin dreigt met het gebruik van clusterbommen in Oekraïne. Een aanleiding is de levering van Amerikaanse clustermunitie aan Kiev. En PSV verliest een ster-speler. Xavi Simons keert terug naar Paris Saint-Germain. Simons maakte vorig seizoen transfervrij die overstap van de Franse club naar Eindhoven. En dat hij nu alweer vertrekt bij PSV is best verrassend, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Eh, de verwachting was natuurlijk dat eh, Xavi Simons bij PSV zou blijven. Met het oog op het Nederlands elftal. Zijn geweldige seizoen van afgelopen jaar en de groei die hij nog zou kunnen doormaken. Maar blijkbaar is het aanbod van Paris Saint-Germain heel aantrekkelijk. Simons was het afgelopen seizoen met 19 doelpunten gedeeld topscorer van de Eredivisie. En niet alleen hier in Europa worden hitterecords verbroken. Wetenschappers kijken met spanning naar de Death Valley woestijn in Californië. Daar zou de komende dagen wel eens de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten kunnen worden. De thermometer daar staat nu op 130 graden Fahrenheit. Dat is zo'n 54 graden Celsius. En het record is 56,7. Daar hebben sommige bezoekers niet zo moeite mee. It's predicted to be the highest temperature uh, 131 degrees and it's gonna the old record at 134 is decertified so now we're gonna be here tomorrow for the permanent record. Ja, hij wil er dus bij zijn als het zover komt. Sommige Amerikanen noemen het belachelijk dat mensen het zelf gaan opzoeken. Dan nog het weer van alles wat. Soms bewolkt, soms komt de zon door en er kan ook nog een klein buitje vallen.